Maar dat kan echt niet, zegt Rutte. Ik begrijp volledig dat die er ook helemaal klaar mee zijn. Maar het is gewoon op dit moment simpelweg niet mogelijk om dat nu te doen. Dat is echt een te groot risico nog. Die deuren gaan ja, wij, wij, zijn daar, eh, wij zullen dat eh, niet nu gaan verruimen meteen. Dat gaat niet. Maar we gaan wel eens in gesprek om te kijken onder welke voorwaarden en wanneer ze het dan weer wel kunnen. Op veel plekken zijn nu illegale feestjes. Dat kan veiliger, zeggen nachtclubs, want ze checken netjes het coronatoegangsbewijs. Het kabinet beslist over twee weken over nieuwe versoepelingen. Ze willen aankijken hoe het in de ziekenhuizen gaat. De politie gaat zondag staken voor een betere CAO. Het blijft niet bij werk neerleggen. De agenten gaan in Rotterdam ook de straat op. Daarnaast zullen er ook nog een aantal collega's met de vakbondsvoorzitters... een route lopen van de Willemsbrug naar de Erasmusbrug... met allerlei voertuigen en een deel collega's die daar... Eh, zullen duiden dat wij bezig zijn met een CAO-protestactie. De politie eist meer loon en er moeten ook meer agenten bijkomen. Het is niet de enige demonstratie in Rotterdam. Er protesteren zondag ook nog mensen tegen het coronabeleid. En er is nog een adviseur van de Britse premier Johnson opgestapt. Ze werkte als beleidsmedewerker voor de premier. En ze is al de vijfde medewerker van Johnson die ermee kapt. Het heeft allemaal te maken met het Partygate-rapport. Daaruit bleek dat er in de ambtswoning van Johnson allemaal lockdownfeestjes waren. Terwijl er een strenge lockdown was. En vlieg je dit weekend vanaf of via Maastricht-Aken Airport... verstandig om even te checken of je vlucht überhaupt nog gaat. Het vliegveld krijgt de roosters niet rond... omdat veel personeel besmet is met corona en thuis in quarantaine zit. Het vliegveld verwacht dat er de komende tijd nog wel vaker personeelstekort zal zijn door corona. Het weer, de regen trekt weg. Vanavond bijna overal droog. Morgen eerst droog en zonnig. Wel vanuit het noorden wat regen. Het wordt dan een graad of 7.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 85 op die domos geef geen flikker om die volk. Vind je innerlijk wel leuk, maar nog leuker is je booty. Nieuwe meisje is een cutie. Ik zag haar een keertje lopen, ik dacht wie is deze beauty? En ik heb een dingo, ik praat niet over Call of Duty.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 Volgende week is nog nodig om een beter beeld te krijgen van de ziekenhuisbezetting. In Bergen op Zoom is een internationaal gezochte drugscrimineel uit Schotland opgepakt. Het OM brengt hem in verband met de vondst van ongeveer een ton cocaïne... en zeker 28 miljoen drugspillen. De man was ontsnapt toen hij op borgtocht werd vrijgelaten... uit de gevangenis in het Verenigd Koninkrijk. En de vaandeldrager van Rembrandt is aangekomen... in het restauratieatelier van het Rijksmuseum in Amsterdam, meldt het ministerie.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 Uh huh, uh huh. Cheer. Uh, Rihanna. Uh huh. Uh -huh. Good girl going bad. Uh huh. Uh-huh. Take three. Uh -huh. Action. Uh-huh, uh-huh. No clouds in my stones. Let it rain. I hide your plane in the bank.